Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Kamerlid Dirk-Jan Epping stelt zich bij de verkiezingen niet opnieuw kiesbaar voor JA21. Dat laat hij weten via X, wat voorheen Twitter was. Hij schrijft dat hij tijdens zijn vakantie tot die slotsom is gekomen. Uit het bericht wordt niet duidelijk of Epping uit de politiek stapt... of dat hij zich aansluit bij een andere partij. Epping is de tweede die na de verkiezingen in november niet terugkeert in de driemansfractie van JA21. Nikki Pauverwij kondigde eerder al aan niet verder te willen als Kamerlid van JA21. Partijleider Joost Eertmans blijft dus achter. In Oostenrijk zijn grote problemen door zware regenval. Meerdere gemeenten slaan alarm vanwege overstromingen en modderstromen. Er wordt meer regen verwacht en in de stad Klagenfurt dreigt een dam door te breken... waardoor een deel van de stad onder water kan komen te staan. Bewoners worden opgeroepen zich voor te bereiden. Ook buurland Slovenië wordt geteisterd door noodweer. Daar zijn zeker drie mensen omgekomen, onder wie twee Nederlanders. In New York zijn rellen uitgebroken tijdens een weggeefactie van een populaire livestreamer. Kai Sennett, vooral bekend van Twitch, had de actie via sociale media aangekondigd. Hij zou op straat playstations, computer en microfoons weggeven. Binnen korte tijd kwamen er duizenden mensen op af, waarna de sfeer omsloeg. De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen hun wereldtitel heroverd. In een spannende finale waren Roy van den Berg, Harila Vrijsen en Jeffrey Hoogland... slechts 300 van een seconde sneller dan Australië. Er was ook Nederlands succes op het onderdeel Scratch bij de vrouwen. Daar pakte Maaike van der Duin zilver. Ze finishte net achter de Amerikaanse Jennifer Valente. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 7. De ochtend begint ook droog met in het oosten zon, later regen en het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson, and I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble will find me anywhere, trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. Would a posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance.